Mogelijk lopen de gesprekken door tot in het weekeinde. Er ligt een concept-slottekst van ongeveer 150 pagina's... maar daarin staan nog allerlei passages waarover de deelnemende landen het niet eens zijn. Het Poolse voorzitterschap van de conferentie organiseert nu gesprekken met individuele landen... om in kaart te brengen wat de belangrijkste struikelblokken zijn. Bijna 200 landen praten sinds 2 december in Katowice over een verdere uitwerking van het Parijse klimaatakkoord. Dat werd in 2015 gesloten. Zaanstad willen op alle bruggen in de gemeente een noodknop aanbrengen. Dat heeft burgemeester Hamming gezegd. Aanleiding is een ongeluk met de Prins Bernhardbrug... die op afstand wordt bediend. Twee oudere voetgangers raakten gewond toen die plotseling openging. Alle 16 bruggen worden onderzocht. Als blijkt dat een noodknop de veiligheid vergroot, krijgen alle bruggen er één. Daarmee worden de brugwachters op de controlepost gealarmeerd. Eén brug in Zaanstad heeft al zo'n noodknop. Die werd twee jaar geleden geïnstalleerd nadat een fietser om het leven was gekomen toen de brug omhoog ging. Kosovo gaat een eigen leger formeren. Het parlement heeft met overweldigende meerderheid voorgestemd. Het besluit ligt zeer gevoelig bij buurland Servië. Voor Servië is Kosovo nog steeds onderdeel van het land. Een eigen Kosovaars leger is dus onbestaanbaar. In 2008 riepen de etnische Albanese eenzijdig de onafhankelijkheid uit in Kosovo. Sindsdien zijn er spanningen met Servië. Kosovo wil al die tijd al een eigen officieel leger. De bedoeling is nu om de veiligheidsdienst van zo'n 4000 man uit te bouwen tot een licht bewapend leger. Het weer, wolkenvelden, maar er is ook wat zon.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 Calle bebé con el culo. papi chulo, chulo, chulo, chulo, chulo. Me veo apenas agua, mami, agua, mami, agua, mami, mami. Ven papi chulo, chulo, chulo, chulo, chulo. Tú eres mijn nummer uno. Je weet ik ben in love met je culo.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 When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.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 and Mama was there, she lit all the candles. Those were such magical times. Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en...